Het uur. Patrick met het NOS-journaal. Dollar betalen, meldt de New York Times. Dat is een recordbedrag. De autofabrikant zou jarenlang technische problemen met de contactsleutels van enkele modellen hebben verzwegen. Door die problemen zouden tussen 2001 en vorig jaar zeker 12 en mogelijk 303 automobilisten zijn omgekomen. Het contactslot kan tijdens het rijden in de uitstand schieten, waardoor de auto onbestuurbaar wordt. General Motors zou al tien jaar van de mankementen op de hoogte zijn geweest voordat werd ingegrepen. Sotheby's gaat volgende maand een schilderij veilen uit de voormalige roofkunstcollectie van Cornelius Gurliet. Het is voor het eerst dat een werk dat deel uitmaakt van die collectie op een veiling wordt aangeboden. Het schilderij Twee Ruiters op een strand van Max Lieberman werd deze maand teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren, maar die verkopen het nu. Koelit had ruim 1200 schilderijen geërfd van zijn vader... die er tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de nazi's in handelde. Stembureaus in Ierland melden een hoge opkomst bij het referendum over het homohuwelijk dat gisteren werd gehouden. De Ierse Nationale Omroep zegt dat er meer mensen zijn gaan stemmen dan bij vorige referenda. Volgens de omroep kwam in de grote steden meer dan 60% van de geregistreerde kiezers opdagen. Dat wordt als gunstig gezien voor het jaarkamp. Vanochtend om 9 uur wordt begonnen met het tellen van de stemmen en waarschijnlijk is de uitslag vanmiddag bekend. De Rotterdamse advocaat Mohamed Enaid moet definitief stoppen met zijn werk. De tuchtrechter verbiedt hem nog als advocaat te werken. Onder meer omdat Enaid een rekening van ruim 12.000 euro uitschreef voor een dag werk. Na een klacht verlaagde hij de rekening en bedreigde deze cliënt. Enaid kwam landelijk in het nieuws toen hij weigerde vrouwen de hand te schudden... en niet wilde opstaan bij de binnenkomst van de rechter in de rechtszaal. Het weer overdag trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden.